Freddy van met het NOS Journaal. Beveiligers van de VN zijn in de stad Douma beschoten. Ze bereiden in Syrië een onderzoek voor naar een gifgasaanval. Het is onduidelijk of en wanneer de OPCW-inspecteurs nu aan het werk kunnen. Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad, zei eerder dat de organisatie voor het verbod op chemische wapens woensdag terecht zou kunnen in Douma. De inspecteurs moeten proberen vast te stellen of er op 7 april een gifgasaanval is geweest in de voorstad van Damascus. Ze zijn bang dat ze naarmate het langer duurt voor ze kunnen beginnen, minder bewijsmateriaal kunnen verzamelen. De plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport kunnen doorgaan. Een speciale commissie heeft vastgesteld dat de milieueffectrapportage voldoet aan de eisen. In het vorige milieurapport zaten fouten in de berekeningen over geluidhinder. De commissie zegt dat uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de geluidhinder in het algemeen afneemt. Het nieuwe Lelystad Airport moet Schiphol ontlasten. Het moet over twee jaar worden geopend. Staatssecretaris Van Ark heeft de namen vrijgegeven van bedrijven die mogelijk hebben gewerkt met asbest. Bijna 600 bedrijven hebben gewerkt met straalgrit dat mogelijk met asbest was vervuild. Onder meer Rijkswaterstaat, Shell, Axonobel, Blokker, McDonald's en Bol.com. De inspectie SZW zegt dat er kans bestaat dat werknemers van de bedrijven op de lijst zijn blootgesteld aan asbest. Dat wordt nu onderzocht. De resultaten worden in de zomer verwacht. En melkveehouders die meer melk gaan produceren dan tot nu toe... krijgen daar straks 10 cent per kilo minder voor. Dat wil Friesland Campina omdat er volgens de coöperatie... geen vraag is naar nog meer gewone melk. Boze boeren noemen het een nieuw melkquotum... en zeggen dat vooral melkveehouders worden getroffen... die al verplichtingen zijn aangegaan. Bijvoorbeeld om voor uitbreiding of verduurzaming. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen is het zonnig en 23 tot 29 graden. En ook dan is er aan de kust weer kans op zeewind.